Jobboot met het NOS-journaal. De voormalige democratische presidentskandidaat John Edwards hoeft niet de cel in. Hij werd verdacht van misbruik van campagnegelden, maar de jury kon er niet uitkomen of hij ook echt schuldig is. Daarom heeft de rechter de zaak geseponeerd. Edwards deed in 2008 een vergeefse poging om in het Witte Huis te komen. Vorig jaar werd hij aangeklaagd op verdenking dat hij campagnegelden had gebruikt om een buitenechtelijke relatie geheim te houden. Dat is dus, dus niet bewezen. In Ierland zijn zojuist de stembureaus gesloten. De Ieren konden zich in een referendum uitspreken over de vraag of hun land het Europese begrotingsverdrag moet ondertekenen. De opkomst was laag. De uitkomst van de volksstemming is pas in de loop van morgen bekend. Volgens de peilingen zal een meerderheid van de Ieren voorstemmen. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft VVD Tweede Kamerlid Charlie Abtroot voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij moet CDA Jan Waaier opvolgen. Abtroot staat ook op de kandidatenlijst van de VVD voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Als hij wordt benoemd tot burgemeester trekt hij zich terug als kandidaat Kamerlid. Abtroot zit sinds 2003 in de Tweede Kamer. De Gouden Strop 2012 voor de beste thriller is gewonnen door de Vlaamse auteur Bram de Hoek. De Hoek ontvangt de prijs voor zijn tweede boek, Een zomer zonder slaap. De jury noemt het boek een verademing. Ook in 2010 ging de Gouden Strop naar de Hoek voor zijn debuut, De Minzame Moordenaar. De winnaar krijgt een cheque van 10.000 euro en een beeldje. In Parijs heeft Arantxa Rus de derde ronde bereikt van Roland Garros. Ze versloeg de Française Virginie Razzano, die in de eerste ronde nog Serena Williams uitschakelde. Rus speelt nu tegen de Duitse Julia Gerges. De laatste Nederlander bij de mannen, Robin Haase, verloor vanmiddag in de tweede ronde van de Rus Michael Jutschny. Het weer vannacht bewolkt, vooral in het zuiden en oosten nog regen. Morgen eerst bewolkt, in de middag ook periode met zon, vooral in het westen.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 tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. In de Euro Breakdown of CFL the countdown of the continent. right up, right up, now the time. Here. Out, right up, right up, right up. I love working for Uncle Sam. about the penny any. This mechanic so uncanny. X Men, X Men, your ex boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street?